Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een orkaan in Amerika is opgelopen tot bijna 100. Miljoenen mensen in onder meer Florida, Georgia en North Carolina zitten zonder stroom... en duizenden woningen zijn beschadigd of met de grond gelijk gemaakt door die storm. Van het huis van deze vrouw is ook bijna niets meer over. This is my But we will come back. Good Lord goes before us. And we will come back op veel plaatsen is ook geen internet, waardoor communicatie bijna niet mogelijk is. En mede daardoor zijn nog eens duizenden mensen vermist. De politie in Amersfoort zoekt getuigen van een heftig ongeluk. Vannacht belandde een auto in het water nadat hij tegen een boom was geknald. De drie mensen die erin zaten kwamen om het leven. Het zijn mannen van 21, 25 en 27 jaar. Het is nog niet duidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt. daarom vraagt de politie mensen die rond half twee vannacht in de buurt waren om zich te melden. Le Bleu moet verder zonder Antoine Griezmann. De aanvaller stopt best wel plotseling als international voor het Franse team. In een filmpje op socials zegt Griezmann dat hij na tien jaar plaats maakt voor de nieuwe generatie. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Ja, Griezmann die zegt dat het een ongelooflijke eer was... en dat hij onvergetelijke dingen heeft meegemaakt. De voetballer speelde 137 keer in het shirt van Frankrijk... en scoorde 44 keer. Het aantal ouderen dat overlijdt na een val is vorig jaar flink toegenomen. Volgens het CBS gebeurde het bijna 7000 keer. Dat is 12 meer dan een jaar eerder. Deze hoogleraar denkt dat het komt doordat er steeds meer ouderen zijn... die vaak al last hebben van een kwakkelende gezondheid. En vallen kan een teken, een symptoom zijn van een ziekte... of bijvoorbeeld van een medicatiebijwerking. Dus het zijn een tal van factoren. Eh, maar ook dus omdat we langer met meer beperkingen thuis wonen in kwetsbare situatie. Dat lijkt ook een rol te spelen. Ja, veel valpartijen zijn te voorkomen. Ze hoopt dus dat ouderen die aan de medicatie zitten... beter in de gaten worden gehouden. Het weer op veel plaatsen is het grijs, maar het is wel droog. Af en toe zijn er opklaringen, maar vanuit Zeeland trekt het verder dicht...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 vanuit Libanon naar Syrië gevlucht. Dat zegt de hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen. Vorig jaar zijn bijna 7000 Nederlanders overleden na een val... blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan de helft van hen woonde in een verzorgingshuis. Antoine Griezmann stopt met het spelen voor het Franse elftal. De 33-jarige voetballer deed 137 keer mee met Le Bleu en scoorde daarin 44 keer. Het weer. In het noorden nog wat zon, maar ook daar steeds vaker bewolking en regen bij maximaal 15 graden. Vanavond trekt de wind verder aan en morgen is het onstuimig met wat stevige buien bij 13 tot 15 graden.